Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. En de Amerikaanse president Barack Obama hebben telefonisch met elkaar gesproken. Het gesprek ging onder meer over het bezoek van paus Franciscus... die vandaag in Cuba aankomt. Dinsdag gaat de paus naar de VS. Castro en Obama spraken ook over het verder aanhalen van de banden... en de voortgang bij het herstel van de diplomatieke betrekkingen. Vorige maand werd na 54 jaar weer een Amerikaanse ambassade geopend... in de Cubaanse hoofdstad Havana. Paus Franciscus heeft een belangrijke rol gespeeld... bij de toenadering tussen de VS en Cuba. Bij aanvallen van de Syrische luchtmacht op Palmyra zijn zeker 26 mensen gedood. Palmyra wordt bezet door terreurgroep Islamitische Staat. Onder de doden zouden zeker 12 strijders van IS zijn. De stad in Midden-Syrië is beroemd om zijn Romeinse ruïnes. Maar sinds de stad in handen is van IS hebben de jihadisten kunstschatten en gebouwen vernield. Gisteren hebben regeringsvliegtuigen Raqqa gebombardeerd. Die stad in het noorden van Syrië is door IS uitgeroepen als hoofdstad van het zelfverklaarde kalifaat politie in Den Helder maakt zich grote zorgen over de vermissing van een moeder en drie kleine kinderen. De vrouw is vertrokken uit de instelling waar ze verbleef en heeft geen spullen meegenomen voor haar kinderen. Het zijn twee jongetjes van twee en drie jaar oud en een meisje van twee maanden. De vrouw vervoert de kinderen in een bolderkar en een buggy. De politie in Den Helder doet een dringende oproep aan mensen om contact op te nemen als ze de vrouw en haar kleine kinderen hebben gezien. Het weer, vannacht is het rustig met alleen langs de kust plaatselijk een bui en de oosten mogelijk lage bewolking of mist.